11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Duitsland voelt niets voor een Europese terreurbestrijdingsdienst. Minister van Buitenlandse Zaken de Maizière zegt in een Duitse krant... dat zo'n Europees instituut ontelbaar veel diensten... uit de 28 lidstaten moet verenigen. Dat lijkt hem nauwelijks mogelijk. De Maizière wijst erop dat er alleen al in Duitsland 40 diensten samenwerken... en dat is al moeilijk genoeg. Sinds de terreuraanslagen in Parijs en Brussel gaan meer en meer stemmen op om binnen de Europese Unie beter samen te werken tegen terrorisme. Vandaag vertrekken er voor het eerst weer vliegtuigen vanaf de Brusselse luchthaven Zaventem. Het vliegverkeer lag stil sinds de aanslag van 22 maart. Het gaat vandaag nog maar om drie vluchten. Later zal de capaciteit van de luchthaven langzaam opgevoerd worden. Op Zaventem zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden passagiers al gecontroleerd voordat ze de vertrekhal binnengaan. De Britse dopingautoriteit ontkent fouten te hebben gemaakt in de dopingzaak die de Sunday Times heeft onthuld. Undercoverjournalisten van de krant spraken met een arts die claimt 150 topsporters te hebben voorzien van doping. De krant schrijft dat de autoriteit twee jaar geleden al werd getipt. De Britse minister van Sport heeft een onderzoek gelast. De dopingautoriteit zegt dat er twee jaar geleden niet genoeg bewijs was om stappen te nemen tegen de arts. Bezitters van oldtimers uit het hele land doen vandaag mee aan een protestrit door de Randstad. Ze zijn ontevreden over milieuzones in de grote steden. In zo'n milieuzone mogen alleen relatief schone auto's rijden. Zo willen de gemeenten de luchtkwaliteit verbeteren. Oudere auto's, zoals oldtimers, voldoen vaak niet aan de milieunormen. De protestrit start in Rotterdam en gaat via Utrecht en Amsterdam naar Den Haag. De oldtimers rijden daarbij niet door de milieuzones. Het weer, lokaal nog een enkele bui, maar geleidelijk breekt de zon in. Vooral het westen steeds meer door. Het wordt vandaag zeer zacht, met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Vanavond en vannacht trekken er een paar buien over het land. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Let there be love. van tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Beuving en we draaien nog een uur fijne klanken uit de jazzmuziek. En dit was natuurlijk Silje Nergaard. Die is wel bekend, de Noorse jazzzangeres. Opvallend zijn haar heldere, vaak als kinderlijk omschreven zangstem... en een hoog ontwikkeld zangtalent. Nou, daar kan ze het mee doen. Het, is een, zijn mooie klanken. Ik vind, dit nummer kennen natuurlijk allemaal van uh, uh, King natuurlijk. En ja, als het dan gaat over kinderlijke zangstem... voor het, eh, de klok van 11 liet ik nog een nummer van Diane Penten horen. Dat klonk echt een beetje kinderlijk. Maar eh, dat was maar alleen dat nummer, want dat is verder een prachtige cd. Eh, ik had gezegd, ik zou wat 1 tweetjes draaien en dat ga ik ook doen. Ik ga het 1 2tje draaien van Mac the Knife... en ik begin met Arturo Sandoval. Mac the Knife. eens even kijken wie daar meespelen. Dat is altijd wel leuk om dat ook nog even te melden natuurlijk. Nou, dat zoek ik op, ik ga hem weer starten. Moment, McDonough, Arturo Sandoval, pianist. Swinging eh, van de trompetist Arturo Sandoval. Eh, zijn niet de minste waarmee hij dit gemaakt heeft. Ik lees onder andere de klarinetist eh, Eddie Daniels, tenorist tenor Ed Call, trombone Dana Tubu, gitarist Mike Stern. Niet zo lang geleden een mooie cd gemaakt. En wat je, hier hoorde je Flugelhorn, Clary, Clark Terry. Ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Uh, mooie muziek, Mac the Knife. Maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering van Mac the Knife. En die komt van een cd van Nicholas Payton, Dear Louis, cd 2001. En de zang is van een, uh, van mijn favorieten, Dr. John McTonive, Nicholas Payton. And his shoes, they whirly white. Just a jackknife as Mackie night. Suki Tawdry, Janet Diver, Polly Beecham, and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right. ook een hele geinige uitvoering. En, eh, ik luister graag naar Dr. John. Eh, tijd voor iets Nederlands zou ik zeggen. En ik kwam weer een cd tegen van eh, Mariska Veres. Mariska Veres Shocking Jazz Quartet. En dat is een cd uit 1993. Mariska Veres kennen we natuurlijk allemaal als die zangeres... die bij Shocking Blue dat nummer Venus zong. En <clears throat> met Shocking Blue allerlei successen had. En in 1993 heeft ze ooit met dit jazzgroepje een CD gemaakt. En dat klinkt niet onaardig. En dit is een, een cover van een popsong, He's Not There, Mariska Veres. mira que Verus. Shocking You heette de cd. 1993. Ja, klinkt heel aardig zou ik zeggen. En dat is een Nederlands product. Uh, dan kom ik bij een Duits product. En dat is een bandje. Dat kwam ik tegen op YouTube. Yaziki heette ze. Duitse band. En die hebben een promotie, een, eh, eh, ja, een cd uitgebracht. Dat een grappig filmpje van de promotie van de cd. Die cd heet overigens 344. En daarvan draai ik het nummer You Stepped Out of a Dream. Thank you. Russisch. En dat betekent eigenlijk eh, yes kinderen zou ik maar zeggen. Eh, de, de, de, formatie is 2004, dacht ik, opgericht onder leiding van... Eh, eens even kijken hoor, ik dacht zeker Bachman. Sascha Bachman heeft hem opgericht. En de band DJ's Day is uit 2013, dacht ik. En, grappige muziek, een beetje bebop. klinkt niet onaardig. En wat ook niet onaardig klinkt, dat is, is even kijken, de muziek van is Raymond Scott. En, ehm, en, dat is hele bijzondere muziek. En er is een cd gemaakt van eh, Don Baez. En die heet Bugs. Daar speelt hij een soort eerbetoon aan eh, Raymond Scott. The Royal Garden Blues. Dat nummer is overigens niet van Raymond Scott. Maar dat is van de, eh, de, twee jongens Williams. zijn geen broers. Even kijken hoe ze precies heten. Clarence Williams en Spencer Williams. En dat is een mooi nummertje. Don Baez. Royal Garden Blues. leuke muziek. Eh, ooit ook, eh, dacht ik, op een cd gezet door het Muziek van Raymond Scott. Ook een aardige eh, Kodak Chrome of zoiets heet. Die dacht ik uit mijn hoofd. iets heel anders en ook iets heel leuks. En er is laatst weer een, een, een, dubbel cd uitgebracht van de Four Freshmen. En daar zijn eigenlijk twee oude LP's van en op. De Four Freshmen en Five Trombones. En de, de LP, de Four Freshmen en de Five Trumpets. Eh, de Four Freshmen Amerikaanse eh, band. Een beetje barbershopachtig achtig En hij eh, is leuke muziek. Ik draai het nummer Easy Street. En dat stond, dacht ik volgens mij, op de LP... The Four Freshmen and the Five Trumpets. Easy Street. Easy Street. I'd love to live on Easy easy street. Nobody works on easy street. Just sit around all day. Just sit and play the horses. Life is sweet for folks who live on easy street. No weekly payments you must meet that make your hair turn gray. When opportunity comes a knocking, you just keep on with your rocking, cause you know your fortune's made. And anytime you so desire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone I meet if I could live on Easy Street. I wouldn't want no job today. So please go away, go away. On Easy Street, I'm telling everyone. could live on easy street. Freshman eh, opgericht in 1948. Eh, hebben door, zijn een beetje doorgezongen tot 1993, dacht ik. Toen is de laatste met pensioen gegaan. Eh, ja, grappige muziek uit de oude doos. De Four Freshmen. En deze dubbelaar is dus net uitgebracht. De Four Freshmen, als je ervan houdt. Uh, dan kom ik bij Chris Boutet, een bekende jazz-trompetist uit Amerika. Laatst logeerde ik in de Verenigde Staten bij mijn nichtje. En toen zag ik op de kamer van mijn neef een... Uh, grote poster hangen van Chris Boutet live in Boston. Toen dacht ik, hé, hey, dat is waar ook. Dat was een mooie cd. En, maar ik heb iets van een latere cd genomen. Een cd 2015 van hem. En dat is het nummer Let's Fall in Love. Trompetist natuurlijk. voor iets nieuws. Eh, Lo, eh, Lo, Tavano, Franse, dacht ik. Eh, heeft onlangs de CD uitgebracht. For You, 2016. Is mooie muziek. en ik draai weer zo'n Frans nummer. Petit Pom. во время мучений вашими гонял. Разбитие, потирание, но ну, всегда знала, что вы хотели. Ваша семья, наконец, веха во Францию. Страна свободнее некогда, тебя не бела тоже самая история. Одиноко с другими не могла быть. Вы нашли любовь в стране. Ну почему вы не хотели ходить по земле ваших предков? Ну почему вы не хотели видеть? эту влику страну. Сама витали в тумане, далеко от зимней, которую вы только желали. Яблушко. ce vieux livre qu'il te reste à écrire. heette uh, CD 2016. Dus allemaal redelijk recent. Eh, dan doe ik nog een 1 e tje eh, we kennen allemaal die film van Clint Eastwood, eh, Play Misty for Me. En dat is de, Misty is een nummer, dacht ik, van Errol Gardner uit mijn hoofd. En ik begreep dat Clint Eastwood 25.000 dollar betaald had voor de rechten om dat in die film te mogen gebruiken. Maar Misty is een nummer wat door heel veel jazzmuzikanten gespeeld wordt. En ik heb eigenlijk twee uitvoeringen opgezocht die ik zelf heel erg mooi vind. En dat is, eh, de eerste die ik laat horen is van Steve Ture. Eh, van de cd In the Spur of the Moment. Komt-ie. Eh, Misty. Three, four... Uh, uh, uh, uh, Oh zeer cd geworden. In the Spur of the Moment. Het is eigenlijk de eerste release voor de, het nieuwe eh, label waar die uitkwam. Taylor Jazz. En eh, deze cd bevat eigenlijk drie stijlen jazz. Eh, wat ik gedraaid voor het eerste deel, dan zie, je hoor je, dat is een beetje de blues jazz, zou ik maar zeggen. Ray Charles op piano, Peter Turr op drums en Peter Washington bas. Mooi muziekje, Misty. Maar ik heb nog een hele mooie uitvoering en dat is van een totaal andere aard. En dat is Ahmed Jamal de eh, piano. En wie spelen er met hem mee? J Jamie Nasser bas en Frank Gant drums. Hetzelfde, Misty. uitvoering van Misty. Dat is jazz, eigen interpretatie. Eh, mooi, heel mooi. Eh, en dan kom ik weer iets bij uit het noorden, uit Scandinavië. Daar hebben ze natuurlijk geweldige jazz. Dit is Deens. En eh, deze dame heet Katrien Matsen. En dat is van haar eerste cd. I'm Old Fashioned, cd 1996. De Katrien Matsen Swing Quartet. En I Don't Mean a Thing draai ik. It don't Nina Thay, if it ain't got that swing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, it don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop. It don't mean a thing. All you gotta do is sing do do do do do do do do It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean nothing if it ain't got that swing. Do do do do do do do do Thank you. out. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that. Katrien Madsen. Mooi eh, gezongen, leuk jazz. Zijn we weer aan het laatste eh, nummer toe van eh, deze uitzending van CFM Jazz. ik zou zeggen, vergeet niet, volgende week zondag 10 april... Koorbakker in Jazz in Zandvoort, de krocht. Half drie aanvang en zeer de moeite waard natuurlijk. ja, wat hebben we gedraaid? Ja, van alles oud, nieuw, door elkaar. Eén tweetje zou ik bijna zeggen. wat ik zelf leuke ontdekkingen vond... waren Katerlijnen van Otterlo en Mariska Veres met haar Shocking Jazz Quintet. Een cd uit 1993. Maar wat ook heel mooi is, en dat is een nieuwe cd. Dat is een cd van Charles Lloyd en de Marvels. Eh, I, I, Long To See You heet het. En daar raak een nummer van eh, You Are So Beautiful. Dat kennen we allemaal in de uitvoering van een hele bekende meneer. Joe Cocker zou ik bijna zeggen. Maar hier op bij de Marvels spelen een aantal bekende jongens. Bill Frisell, gitaar. Greg Lice eh, en eh, Nora Jones zingt. Ah, eh, you are so beautiful. Ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een mooie zondag van. En de volgende keer heel veel jazz weer op de zondagochtend. Ik zou zeggen, tot ziens. You are so beautiful. Chris Lloyd en de Marvels.